en volwassen genoeg dat ook mensen die niet goed de woorden kunnen uitspreken, dat ze gewoon, ja, iedereen eh, moet een begin hebben. Dus je moet niet denken van, ik kan het misschien niet goed uitspreken, dan gaan de mensen mij uitlachen of wat dan ook. Zo moet je niet denken. Je moet gewoon je best doen en op die manier kan je het beste leren. Nou, eh. vraag nummer 1. Oefening nummer 1. Ik lees nu even in het boek. اقرأ الجمل bladzijde 12. Dus nog aansluitend naar wat ik net heb gelezen. اقرأ الجمل الآتية وبين الأسماء التي تدل على أشخاص والتي تدل على حيوان والتي تدل على نبات والتي تدل على جماد Dus de vraag zegt, lees de volgende zinnen en zeg of maak duidelijk welke woorden, welke asma. Asma, dat is meervoud van ism. Ism is enkelvoud. Asma, dat is meervoud. Fi'al is enkelvoud. Af'al dat is meervoud. Fi'al, enkelvoud. Af'al, meervoud. Harf is enkelvoud. En huruf, dat zijn... Uh, dat is meervoud van harf. Dat is meervoud. Dus we moeten de zinnen ontleden nu. Eh, je moet gewoon eh, even in de zin kijken en zeggen welke ism duidt op een mens. En welke ism duidt op een hayawan, op een dier. En welke ism duidt op een plant en welke ism duidt op een dier of op een eh, voorwerp. Dus eerst moet je een ism eruit halen uit die zinnen. En als je dat gedaan hebt, dan moet je zeggen waarop het duidt. Wat daarmee, waarmee je die zin of die, dat woord kan noemen. De ism waarmee je die kan noemen. Wa alaikum salam wa Nou, Faridun, de eerste zin. Faridun yajri fi shari'i. Faridun yajri fi ashari'i. Dan wil ik nu vragen, wat, zijn, wat is het ism in deze zin? Eh, om het ja, eh, een beetje om orde te houden, wil ik graag dat als jullie de, de, de antwoord willen geven, dat jullie je hand opsteken. Zodat niet iedereen gaat schrijven en dan wordt het onoverzichtelijk. Faridun yajri fi shari'i. Wat zijn de asma in deze zin? Haal de ism uit deze zin. Uh, broeder As-Salafi. Faridun yajri fi shari'i. Ism. Uit deze zin halen. Broeder As-Salafi. Haal de ism uit deze zin. Ashkhas. Ja, sorry, ja, ashkhas. Nee, eerst zeggen welke ism in deze zin is. Nu geen ashkhas, geen hayawan, geen nabat en geen Jemed. Alleen ism eruit halen. Farid, ahsant, naam. Nou. Farid is ism. En Ashari'a is ism. Is er, is, is er nog meer? Zijn er nog meer asma in deze zin? Nee. Ahsant. Barakallahu fik. Je hebt Farid en Ashari'a. Dat zijn al-asma. Nu wil ik aan jou vragen. Welke duiden op ashkhas? Welke ism duidt op ashkhas? als het goed is, weten jullie allemaal wat ashkhas zijn. Ashkhas, dat is meervoud van shachs. En shachs betekent mens. Dat is farid, accent, naam. Farid, die duidt op een mens, shachs. Dus faridun ismun yadullu ala shachs. Zo zeg je het in het Arabisch. Farid ismun yadullu ala shachs. En sharia. Sharia, die duidt op wat? الجماد بارك الله فيك الجماد الجماد تيكنت فور فيرب الشارع اسم فور فيرب دوس يتي توي اسماء فريد ان الشارع فريد ذات اوف منس دوس فريد اسم يدل على شخص ان الشارع ذات استراب بالذات اوبن فورورد ان يو ga ik even de فريد يجري في الشارع فريد رنت op فريد رنت rent Nu ga ik naar de volgende zin. Broeder Hussein. Aliun yarkabu al-himara. Aliun yarkabu al-himara. Haal de asma' عتبة استخرج الأسماء من هذه الجملة رضا حسين الأسماء أين اسم علي اسم أين اسم علي زين نخمير أسماء أحسن علي اسم اسم بارك الله فيك زين نخمير ماشي أسماء تبي اسم تبي فأسماء ده اسم is meervoud dus net als je Woorden 1, dat is Ali. Of nee, zelfstandig naamwoorden 1 is Ali. Je moet zeggen, zelfstandig naamwoord 1, dat is Ali. Nou. Dus ism wahid is Ali, barakallahu fik. En ism isnan, dat is himarun, barakallahu fik. Het is een goede antwoord. Of een goed antwoord. Nu is mijn vraag, welke asma duiden op ashkhas hier? op zachts. Welke van die twee duidt op zachts? Barakallahu fika Ali, die duidt op een mens, zachts. En de tweede, waarop duidt hij? Het liefst in het Arabisch schrijven. Waarop duidt al-Himar? Ja, een dier. En dat is in het Arabisch? Waar salam wa eh, Oké. Eh, in het Arabisch is het hayawan. Hayawan, dat je dat weet. Even noteren. Hayawan, dat is dier. Hayawan, naam. Volgende zin, broeder Abu Suleiman. Je mag ook de mic hebben, de microfoon hebben. يحب الولد البرتقال يحب الولد البرتقال اتخاط اوفر ارابيش خرماتيكا يحب الولد البرتقال haal ات deze الأسماء تفضل أبو سليمان في geen ميكروفون طيب اسم أين يا الولد is اسم أين البرتقالة is اسم 2 أحسنت dat is goed nu waar duidt al-walad op? Het liefst in het Arabisch. الولد is شخص أحسنت en de tweede البرتقالة die duidt op? Weet ik niet. Uh, weet je wat een burtukala is? Al burtukal. een fruit, ja, dat is sinaasappel. Sinaasappel, naam. mandarijn. طيب يحب الولد البرتقال betekent de jongen houdt van sinaasappel. Broed of uh, zuster Om Abdullah. Vierde زين يحترق الحطب يحترق الحطب haal de asma wat is the betekenis brother what what is portugal dan portugal is uh, sinaasappel en dat is ism Dat is ism. Duidelijk, Abu Suleiman? Maar er komt toch iets achter, ism. Nee, achter een ism hoeft niks te komen. Dat hoeft niet. Achter een harf wel. Wat zei ik? Hayawan? Nee, zoals uh, eh, oh, heb ik een vraag eh, overgeslagen of zo? Even kijken. Ja, ja goed, <laughs> inderdaad. Eh, we hebben alleen stilgestaan bij wat betekent uh, maar we hebben niet gezegd waar het op duidt. Dus uh, al-Burtokal, dat is sinaasappel, dus die duidt op, dat is een ism, die duidt op een plant. Accent naam. Die duidt op een plant. Barakallahu Dat waren we even vergeten, we waren bezig met eh, vertaling. En we waren het vergeten. Nou, het duidt op een plant. Barakallahu fiek. Broeders en zusters, laat de persoon die les geeft antwoord geven op de vragen, zodat de vrager niet in de war raakt. Uh, eh, naam. Nou. Eh, het liefst, dus als iemand aan de beurt is, laat eh, dus die eh, met het voorbeeld bezig zijn. En dan kunnen de anderen ook leren, anders wordt het onoverzichtelijk. Maar, maar als er iets, een opmerking is, of bijvoorbeeld net zijn we vergeten om te noemen dat een portugal die duidt op een plant, dan is het goed om het eventjes te vermelden. Plant is nadat. plant is een nabat. Nou. Uh, zuster Om Abdullah. Of Abu Süleyman. Is alles duidelijk? Nou. De zin nummer 5. Yachtariku. Yahtariqu. Rafika barakallah. Yahtariqu al-hatabu. Yachtariku al-hatabu. Haal de asma' uit deze zin. <laughs> Juist een zin dat ik niet begrijp. Yahtariqu, dat betekent verbrand. En al-hatab, dat is hout. De hout verbrand. Nou, dus haal de ism uit deze zin haal de asma uit deze zin. Nee, niet hand. Hout. Het hout. Sorry. Het hout. Nou, het hout. Dus dat is ism. Barakallahu fi. Hout is ism. En waarop duidt het daarmee nu, uh, voorwerp. Nou, voorwerp. ik geloof ik. Dat is een voorwerp. Hout is een stukje voorwerp. Ahsan. Zin nummer 5. Broeder Mahmin al-Athari. Al-Kalbu ينام في البستان هام أثناء أوت deze الكلب ينام في البستان نعم ما شاء الله يسخيت انت أرابيس الكلب دعوة تنذير أحسنت خفض klopt <laughs> Zin 4 hebben ze niet vertaald, eigenlijk gedeeltelijk wel. Al-Bustan duidt op een voorwerp. Ahsend, barakallahu fik. En vertaling nummer, uh, van de zin nummer 4, Yahtariqul hatabu betekent het hout verbrand. Het hout verbrand. Dus al-kelbu yanamu fil bustijn, Al-kelb, dat is ism Waarom is het ism? Omdat het duidt op een dier. En al bustan is ook een ism en die duidt inderdaad op een voorwerp. Barakallahu fik. Wat betekent dat? Al-kalbu yanamu fil bustan. Weet jij het, broeder Mahnim al-Athari? Al-kalbu yanamu fil bustan. De hond slaapt in de tuin. Ahsan. Zin nummer 6. يتسلق الغلمان الجبل برودر أبو يوسف العروبي يتسلق الغلمان الجبل Mensen die aan de beurt zijn geweest, die mogen hun hand omlaag doen. Nee, nummer 6. يتسلق الغلمان الجبل. Dat is nummer 6. Bij mij. Is broeder Abu Yusuf met ons? De andere, hoe zit het met de andere? Deze zin is het nummer 6 of nummer 9? يتسلق الغلمان الجبل zes dus, zes dus, is er iemand die het heeft als nummer 9? <laughs> Eh, dat is iets wat je heel snel kan leren, zuster Om Abdullah. Eh, eh, die, die, staan namelijk op volgorde dus als je een beetje de logica gebruikt, dan kun je weten welke hart, welke eh, nummer met wat correspondeert. Ik heb het boek uitgelinkt, dus sorry. Oké. Ik heb bij zes Iftarasa. Nee, dat is 9 bij ons. <laughs> Iftarasa is bij ons nummer 9. Dus die zijn bij u omgedraaid. Uh, broeder Abu Yusuf, jij mag antwoord geven. يتسلق zin nummer 6. يتسلق الغلمان الجبل. Haal de asma uit deze zin. Broeder Yusuf, of Abu Yusuf, ben je met ons? Al-Ghilman, barakallahu fiqh. Al-Ghilman. Wat nog meer? Al-Jabala, ahsant. Heb je nog meer? La, ahsant. Barakallahu. Dat zijn de twee asma in deze zin. Nu, waar duidt Al-Ghilman op? met het woord al-Rahman, wat kun je noemen? La adri. al-Ghilman, eh, dat is meervoud van Ghulam. Ghulam, we hebben het vorige keer in de vorige les eh, gezien, eh, betekent een jongen. Al-Ghulam is de jongen. En al-Ghilman, dat zijn dus jongens. Waar duidt het op dus? In het Arabisch. أشخاص بارك الله فيك duidt op een شخص mens أحسنت en الجبل Waar duidt het op? Waar ik een stel aan te maken. الجبل برد أبو يوسف أظن جماد أحسنت نعم جماد جماد الجبل dat is berg en dat duidt op الجماد dus يتسلق Al-Rilmanu al-Jabala betekent de jongens klimmen op de berg. Nu gaan we naar zin nummer 7. Al-Thalabu ya'kulu dajaja. Zuster Warda. Haal de asma uit deze zin. Subhanallah, iemand zegt hier dat, dat hij aangemeld is, maar toch geen bericht heeft gekregen. Ik zal even kijken of ik hem in de, les, in de lijst heb. Ik heb hem wel in de lijst. Dus eh, zuster Najlatul Ummah. Uh, ik heb het wel in de lijst, dus als het goed is heb ik wel een bericht gestuurd. U moet kijken, bij sommige mensen komen de berichten in de ongewenste post terecht. Dus als je daar kijkt, misschien is het daar aanwezig. Eh, zuster Warda, even kijken wat ze geschreven heeft. Nou, iedereen schrijft nu tegelijk. Warda. Snap er niets van. Heb ook een ander boek, denk ik. Andere nummering. طيب. Uh, wie weet welke nummer de zin الثعلب يأكل الدجاجة is op een andere druk. Even kijken, wie had er ook hetzelfde probleem mee. Dat is nummer 7. Maar Kijk, iemand anders had ook hetzelfde probleem. Dat is Om Hadiya. Misschien weet Om Hadiya dat geen boek Allah Allah. Ik heb een blauw boek. Ja, de kleur zegt niks. الثعلب يأكل الدجاجة Misschien is zit dus een andere nummer in. U kunt even kijken. Staan deze opdrachten bij jou rechtsboven de bladzijde. Welke bladzijde onhouden je? Ja, welke bladzijde? Bij mij is het 12 en bij Omhadi is het 18. Dus oefening nummer 1. Tamrin nummer 1 moet je kijken. Broeder, ik denk dat de benummering geen probleem is, zolang iedereen de zin kan meelezen. Ja, maar als je niet weet welke zin het is, hoe is de juiste naam in het Arabisch van het groene boek? Dat is An-Nahwu al-Wadih. An-Nahwu al-Wadih. Heeft u het gevonden, zuster Warda? الثعلب Inshallah. Eh, dan, hoe gaan we dat doen? Gaan we verder. En misschien komt u aan de beurt met de laatste zin of zo, of een andere zin. Inshallah. Wat is het verschil tussen nabat en hayawan? Nabat, dat is plant en hayawan is dier. Ik heb het niet. بارك الله فيك طيب آه زوستر أم داود الثعلب يأكل الدجاجة هل أسماء أت ديز zin نعم زوستر أم داود الثعلب يأكل الدجاجة الثعلب أحسن نعم de volgende is dat enige. Wij hebben inderdaad boeken. ad-dajaja. Ad-dajaja. ad الدجاج Naam, ahsan. salabu ad dajjal. Dat zijn de twee woorden in deze zin. En nu, waar duiden ze op? Waarmee noemen we deze woorden? salab Laten we beginnen met Sa'lab. In het Arabisch het liefst. Sa'lab duidt op يسمى به ذب الثعلب كلمة يسمى به دير انت عربيش نقول een الحيوان أحسن نعم الحيوان إن الدجاج الدجاج كلمة يسمى به uh, we doen hier om de beurt. Dus iemand die antwoorden wil geven, of hij achteraan de rij zit, moet, wil zetten. Nou, Dajjaj duidt op الحيوان أيضا أحسنت نعم بارك الله فيك الثعلب يأكل الدجاج بالزخة فوس of the فوس ايت كيت فوس ايت كيت نمر أخت البستاني يجمع الأزهار زستر أم عبد الله البستاني يجمع الأزهار Ik denk dat de vraag duidelijk is. Haal de ism of de asma uit deze zin. Uh, wat betekent de vertaling? Al-Bustaniyu. Dat is. Nou, ik zal alleen de zin vertalen, dus niet woord voor woord. Uh, de tuinier, of de tuinder, wat is het? De man die in de tuin werkt, dat is de tuinier. Hassan, barakallah. De tuinier verzamelt rozen. Nou, vertel, wat zijn de asma uit deze zin? البستاني أحسنت wat nog meer er twee mogelijkheden. Oh, wacht even, ja. Die duidt op een shachs. Ahsant, barakallahu fik. Dus al-bustaniyu kalimatun, of ismun yusamma bihi shachs. طيب. Is er nog meer? Zijn er nog meer asma in deze zin? En dat is? Rozen. En wat is in het Arabisch? Azhar, het Maar, uh, eh, Mughlisa, uh, eh, ik uh, zit nu eigenlijk de vraag te richten aan eh, zuster Om Abdullah. En als u de vragen wil beantwoorden, dan mag u de hand omhoog doen. En dan wachten op uw beurt. een voorwerp. Naam, waar een voorwerp is al Azhar. Roze. iets waarmee een voorbeeld wordt, genoemd? Kan dat? Eh, u zegt, al-azhar, dat is een ism waarmee je een voorbeeld noemt. Dus azhar is een ism die duidt op een voorbeeld. Is dat zo? Nee. Azar, dat is een, een plant. Dus nabed. Dus dan moet je nebed als antwoord geven en niet voorwerp, niet jamed. Plant. Duidelijk? Niet. Uh, een roos. Ja goed, tenzij u zegt van, ik heb het over een plastic, een kunststof roos. Dan is het inderdaad een voorwerp. Maar als je een ruis kan roken, of kan ruiken bedoel ik, sorry, eh, een, ruis, een roos, dat is dus iets wat je plukt uit de tuin. En dat is een plant en geen, geen eh, voorwerp zou ik zeggen. Nee eens? Waar ik laat Maar eh, nogmaals, als je bedoelt een kunststof roos, dan is het uh, inderdaad uh, juist. Dan kun je, dat is een voorwerp dan en geen plan. Uh, even kijken. roos in het Arabisch, dus az-zahratu, ik, ik zal de complete zin zeggen. Al-azharu ismun يسمى به النبات الأزهار اسم يسمى به النبات النبات that is plant نعم النبات je mag twee keer N schrijven dubbel النبات omdat er sedda op النبات نعم مالك الله برودر أبو عيسى ابن مبارك زين نمر نيخي broeder Abu Aisha, ben je met ons? Broeder Abu Aisha is niet met ons, denk ik. Dus dan, oh sorry. Ja, alleen ben ik vergeten waar we zijn. Eh, زن نمر نيخا افترس الذئب كبشا افترس الذئب كبشا جوج بزاف دفراخ هاو الاسماء اوت ديز زن استخرج الاسماء من هذه الجمله نستخرج الأسماء من هذه الجملة افترس الذئب كبشا افترس افترس is geen ism. Nou, ik zal het dan even vertalen. Iftaras al-dhi'bu kapshan betekent de wolf nam een schaap ten prooi. Met andere woorden, de wolf at een schaap. De wolf at een schaap. Een schaap. De wolf nam een schaap ten prooi. Dus iftaraza, dat is geen isen. Wat is dan wel ism in deze zin? Verslond, verstond is de, verslond is de juiste woord niet. Verslond, verslinden. Zaken. Ik ken verslond niet in ieder geval ten prooi nemen. Nou, ten prooi nemen. Hij nam, hij nam eh, een schaap ten prooi. Maar verslond, dat weet ik niet. Verscheuren mag ook. Maar broeder Abu Isa, ik denk dat als je de betekenis je weet, dan weet je ook het antwoord. Want dat is eigenlijk eh, het moeilijke in deze. Uh, eh, Iftarasa betekent dus ten prooi nemen, verscheuren. Hij man, ten prooi. En dan heb je zi'bu en kabshan. Dus de zin is, de wolf nam de schaap ten prooi. Wat denkt de Asma uit deze woorden, uit deze zin? Ahsant al-Zi'bu is een ism, barakallahu Waar duidt available الذئب is een ism waarmee je nee, Istarasa is geen ism Istarasa is Is Istarasa is ten prooi nemen dat is een woord die eh, duidt op een gebeurtenis in een bepaalde tijd. Nou, is Tarasa. dat is ten prooi nemen. Dat is een werkwoord. Dat is geen isen. Een ism in deze zin, dat is inderdaad het di'bu. Wat wolf betekent. En een wolf is natuurlijk een ja, kips ook. Ahsant, kips. is ism, ism. Barakallahu fik. En al is een ism waarmee je een dier noemt, dus een hayawan. En kips ook. Kips is een ism waarmee je een hayawan, een dier noemt. Barakallahu fik. Eh, is het een beetje duidelijk, Abu Isa? Ik kan voorstellen dat het een beetje moeilijk is als je de woorden niet kent. Maar inshallah, beetje bij beetje, dan zal het wat duidelijker worden. Nu wel, Barakallah, zie ik, weet de betekenis niet. Ja, dat kan ik me voorstellen, dan wordt het een beetje moeilijk. Dus dat kan nu gaan we naar de nummer 10 zuster Warda. يسبح الأولاد في البحر Kun je de zin vinden? يسبح الأولاد في البحر Nummer 10. Bij ons ook. يسبح الأولاد في البحر. Twee, zin, vrij, twee. Tweede zin, vrij, twee. Ik weet niet. Ik zal het even vertalen en dan weet u misschien wel. Uh, de jongens zwemmen in de zee. De jongens zwemmen in de zee. Dus nu een beetje uh, kijken met, uh, ja, met een beetje logica en kijken waar de jongens zijn en waar de zee is en waar zwemmen is enzovoort. En dan een, uh, ja, een poging doen. يسبح الأولاد في البحر. Haal de asma, de zelfstandig naamwoorden, uit deze zin. يسبح الأولاد في البحر يسبح أحسنت زي ما عرفت زي نت أرابيس زي زي Weet, يسبح الأولاد في البحر بحر بارك الله فيك أحسنت بحر إن dit geval البحر Jazakallah Al-Bahri is de zee. Bahru. Naam. Al-Bahr, dat is de zee. Waarop duidt deze ism? Waarmee noem je deze ism? Noem je een mens, shachs, of een dier, hayawan, of een plant, nabat, of een voorwerp, jamal. of iets anders. شخص حيوان nabaat of voorwerp. Of iets anders. Plant, want het is natuur. Hmm. Uh, nou, de, ja. daar kunnen we wel van mening verschillen natuurlijk, maar ik denk zelf dat het gewoon voorwerp is. Dat is gewoon een ding, iets. Een plant die groeit. Een plant die groeit uit de grond. En dat is, eh, denk ik, met de zee niet het geval. Dus ik denk dat het gewoon voorwerp is. Een voorwerp, jamad. Nou, eh, een tweede, uh, sorry, tweede ism kun je daar een tweede ism vinden. يسبح الأولاد في البحر. De jongens zwemmen in het water. Jongens, barakallah fik, ahsant, jongens. En dat is in het Arabisch. Hoe, hoe, hoe zeg je in het Arabisch? jongens in het Arabisch, ik zal de zin nog, nog een keer herhalen. يسبح الأولاد في البحر بارك الله فيك الأولاد الأولاد نعم الأولاد الأولاد dat zijn jongens en die duidt op الأولاد dat is een ism waarmee je wat noemt شخص mens. Een mens in het Arabisch, dat is shakhs. Ahsan, shakhs. Nou, ahsan. Uh, wat betekent dat? Ik heb het dus de betekenis al gezegd. Nu ga ik naar zin nummer 11. Al-hadidu yazubu finnari. Zuster Um Hadiya. Al-hadidu yazubu finnari. how the asma uit deze zin. الحديد يذوب في النار Als het نعم اسم اين الحديد ism بارك الله فيك ijzer, barakallahu fiik. Als ik het goed heb, الحديد u heeft het goed. Ism En twee is een nari en dat is vuur. Barakallah, dat is goed. Nu, Al-Hadid is de ism. Waarmee wordt Al-Hadid genoemd? Nee, zegt Thomas. Jamad, ja. Jamad, dus de Al-Hadid ismun yusamma bihi al-jamad. Naam, voorwerp. Andere? Een nar Kunt u dat in het Arabisch schrijven? De complete zin? Kunt u de complete zin in het Arabisch schrijven? Jamaad, voorwerp is goed, ook een maar. Dus hoe zeg je dat in het Arabisch? Eh, ik, zei bijvoorbeeld voor al hadid الحديد اسم يسمى به الجماد Zo zeg je het compleet in het Arabisch. Al-Hadidu ismun yusamma bihi al-jamadu. Een soortgelijke zin voor een naar. نعم الحديد اسم يسمى به به به الجماد أن فور النار اسم يسمى به الجماد أيضا بارك الله فيك أحسنت laatste zin in deze oefening المداد في الدواتي برودر آه، أبو يوسف ما سوري أم عبد الله جستر أم عبد الله المداد في الدوات المداد وعليكم السلام في في الدوات de vraag, haal الاسم ism of asma uit المداد في الدوافع هي ملضات المداد في الدوافع هذا أسماء التلميذ فرطالي نعم آه. The ink zit in het potje. De inkt is in het potje. Al-Midadu is voorwerp. Hoe zeg je dat in het Arabisch? Vergeten. Dat is jamad. Jamad. Jamad. En is er nog een ism? En dat is? Het dawaat, het potje. Waarmee wordt deze ism genoemd? Mijn verbinding valt steeds weg, hebben anderen dit ook. Uh, ik in ieder geval niet. Ook een jamal, ahsan, naam. Ook jamal, barakallah. Dus als je een, een complete zin wil maken in het Arabisch, dan zeg je... Ad-dawatu ismun yusamma bihil jamadu. En al-midadu ismun yusamma bihi al-jamadu. Naam. هي يسبو الدين أو أو سوري نعم الحديد يذوب في النار الحديد يذوب في النار dat betekent the ijzer smelt in het vuur. IJzer, the ijzer smelt in het vuur. Sorry. Eh, altijd dus mensen als ze iets niet begrijpen, als ze een betekenis, een woord niet begrijpen, dan eh, is het altijd goed om eh, daarna te vragen. iemand opnieuw en nog een naam. Ehm, nu we gaan, we gaan naar oefening nummer 2 van hoofdstuk 2.